Biden zei eerder dit jaar ook al eens dat zijn land bereid is Taiwan militair bij te staan bij een aanval van China. Maar die woorden werden kort daarna afgezwakt door witte huiswoordvoerders. woordvoerders. De relatie tussen de VS en China is gespannen. Een bezoek in augustus van Bidens partijgenote Nancy Pelosi aan Taiwan... werd gezien als een provocatie. China begon daarna aan een reeks militaire oefeningen rond Taiwan. De rij voor mensen die afscheid willen nemen van de Britse koningin Elizabeth is gesloten. Volgens de Britse autoriteiten is de maximale capaciteit bereikt. De mensen die al wel in de rij staan kunnen nog tot half acht Nederlandse tijd langs de kist lopen in Westminster Hall. Koning Charles zei afgelopen avond dat hij diep geraakt is... door de vele steunbetuigingen die hij de afgelopen tien dagen uit de hele wereld ontving. Buckingham Palace maakte gisteravond bekend dat ook de twee oudste kinderen van prins William bij de uitvaart zullen zijn. De negenjarige prins George en prins Charlotte van zeven lopen samen met de rest van de familie in een processie achter de kist die rond 12 uur Westminster Abbey wordt binnengedragen. Orkaan Fiona is aan land gekomen bij de zuidwestkust van Puerto Rico. Volgens het Amerikaanse orkaancentrum zijn er windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Het centrum is bang dat Fiona leidt tot catastrofale overstromingen. Door hevige wind en regen is de elektriciteit al uitgevallen. Het Caribische eiland waar zo'n 3 miljoen mensen wonen valt onder de Verenigde Staten. President Biden heeft noodtoestand uitgeroepen. De verwachting is dat Fiona ook over de Dominicaanse Republiek en Haiti trekt. Het weer wisselen bewolkt met soms een bui. Het koelt af naar 13 tot 7 graden. Overdag nu en dan zon, maar ook nog een bui bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Thank you.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 I can see you moving way over there. If you wanna go and take on the boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, put the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own I'm getting pages out of New Jersey from Courtney B.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 Oh, I know, but I got something to tell ya. You won't believe how many people straight out of the flow. Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me to do. But now I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no, Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high, uh, wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honey's look, know they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we three really Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. can just begun to know touch your face while you are sleeping and hold your hand. Don't understand. tight, so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment, you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh. oh, oh dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic time that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand, hand, hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Over and over again, yeah, my love Time. dancing with you forever. You see through the storm and just take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make her just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand. My hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. I wanna be in your light until the night is over.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 Morgen zit je niet meer in mijn hart, het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het hele leven als een spel. Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft. Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer vanzelf. niet Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je ziet het hele leven als een spel Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer Vanzelf, vanzelf, vanzelf vanzelf, vanzelf.